maar die ging net weg. Ik riep conducteur, hey wacht op mij, maar hij lachte me uit en riep voorbij. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek voor die pannenkoek in mijn onderbroek. Eergisteren zat ik in café, riep Kastelein, geef hem mij eens twee. Hij keek op de blok, zei niet, dus tijd. Ik riep jongen, weet je waar je zijt? Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek voor die pannenkoek in mijn onderbroek. In mijn onderbroek zit een pannenkoek, een pannenkoek. chef. We gaan even lekker bakken die ballenhoeken. Bak, bak, bak, bak ze door, door. Bak ze lekker door, door, door. Bak maar door, door. Bak ze lekker door. Onderkoek, onderkoek, onderkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek voor die wanderkoek in mijn onderbroek. In mijn onderbroek zit een wanderkoek, een wanderkoek in mijn onderbroek. We zijn naar een wc op zoek voor die wanderkoek in mijn onderbroek. Gezellige koek, een roze koek, een boterkoek in mijn trainingspak. Repita, yeah.